Anders komt er een rechtszaak. Dat heeft de stichting Steunfonds Probleemhypotheken gezegd in Nova. De overeenkomst zou gisteren worden getekend, maar op het laatst zegde de bank af. De Raad van Bestuur zou meer tijd nodig hebben. De SP wil van minister Bos weten of de Nederlandse bank een oplossing rond de probleemhypotheken tegenhoudt. Premier Balkenende moet helderheid geven over de vakantievilla van prins Willem-Alexander in Mozambique. Regeringspartijen PvdA en ChristenUnie dringen daarop aan na aanhoudende negatieve berichten over het project. De lokale bevolking zou te weinig mee profiteren, zoals was beloofd. Balkenende moet ervoor zorgen dat de geruchtenstroom stopt, vinden de twee coalitiepartijen. De Dalai Lama heeft bij zijn komende bezoek aan Washington geen ontmoeting met president Obama. De geestelijk leider van Tibet komt maandag voor vijf dagen naar de VS. Volgende maand ontvangt Obama de Chinese leider Hu Jintao. En hij wil de Chinezen niet voor het hoofd stoten. Volgens het Witte Huis heeft de Dalai Lama daar begrip voor dat de ontmoeting met Obama op dit moment niet doorgaat. Noord-Korea wil hervatting van het internationale overleg over zijn kernwapenprogramma. Eerst moet er een apart gesprek komen met de Verenigde Staten. Later komen Zuid-Korea, China, Japan en Rusland erbij, als het aan de Noord-Koreanen ligt. De staatsmedia hebben dat gemeld bij het bezoek van de Chinese premier Wen Jiabao aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Eerder dit jaar zette Noord-Korea het zes overleg stop. Amsterdam is gezakt op de ranglijst van aantrekkelijke zakensteden. Vorig jaar stond de stad op 6 en nu op 8. Dat blijkt uit de jaarlijkse European Cities Monitor van een internationaal makelaarskantoor. Amsterdam doet het niet slechter dan voorgaande jaren, maar Madrid en München zijn beter gaan presteren en zijn Amsterdam gepasseerd.